Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Je gegevens op Telegram zijn toch niet zo geheim als de app zegt. BNR schrijft dat de politie bij de chat-app kan aankloppen... als ze telefoonnummers willen van gebruikers... terwijl je volgens Telegram anoniem blijft, zegt deze jurist. Daar lijkt toch een, eh, een, een opening te zijn... dat eh, ja, inderdaad haak staat op de eerdere beweringen van Telegram... dat ze privacy zo hoog in het vaandel hebben staan. De politie kan wel alleen bij de gegevens komen... als het gaat om levensgevaar. In Deventer brak vannacht brand uit bij een zorglocatie waar mensen wonen met hersenletsel. Het vuur klom tegen de muur van het pand omhoog en de bewoners van twee appartementen moesten ergens anders worden opgevangen. De brand was daarna snel onder controle. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren. Het is niet duidelijk of de bewoners al terug kunnen. En er zit nog behoorlijk wat geld in de subsidiepot voor elektrische auto's. Mensen die zo'n ding willen kopen kunnen bijna 3000 euro krijgen. Maar toch gaat het niet echt hard. Ik heb er zelfs wel naar gekeken. Omdat ik, er is een tweede opkomst en deze auto is gewoon eigenlijk een beetje te klein. Alleen ehm, volledig elektrisch is eigenlijk, vind ik veel te duur. En hybride vind ik ook nog. Zelfs tweedehands auto's op Marktplaats zijn echt nog schreeuwend duur, vind ik. Vorig jaar was de pot rond deze tijd al maanden leeg. Nu is minder dan de helft van het geld uitgegeven, zegt Nieuwsuur. En 1547 jaar na de val van Rome is het Romeinse Rijk weer trending. Op TikTok en Insta gaan veel filmpjes rond van vrouwen... die aan hun vader, vriend of broer vragen hoe vaak die aan de Romeinen denken. Hoe vaak denk je aan het Romeinse Rijk? volk vandaag. How often do you think about the Roman Empire? Um, I mean, I thought about it today. <laughs> bij veel mannen is het antwoord dus dat ze er dagelijks aan denken. De VRT heeft een Romekenner kenner gesproken en die vindt het helemaal niet zo gek. De Romeinen hebben superveel sporen nagelaten in onze samenleving. En het weer nog vanochtend overal buien. Daarna is het een tijdje droog en is er ook af en toe wat zon bij 20 tot 25 graden. Eind van de middag wel opnieuw regen met in het zuiden en oosten ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in onze regio en veruit de meeste vertraging nog steeds op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Al zijn alle rijstroken bij Hilversum Noord weer vrijgegeven. Nog 4 kilometer file met drie kwartier op onthoud.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 Beter machelen dan wankelen. En hij vertrouw de les. Technie in Oosten, Schrijf mijn eigen manifest. Beter spatteren dan sputteren. Over wie mijn dag verbest. Struikel over alles heen. Loop honderd keer met tegenwind. Maar voor mij is dat geen probleem. Omdat ik zo mijn weg wel vind, met elke dag een nieuwe kleur. De regenboog stelt toch teleur, wanneer er maar één kleur. Want als ik meeging met de stroom, had ik mezelf nog It's hot, so let's turn up the heat till we fry.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 Volgens Taiwan bestond de dreiging uit meer dan 100 vliegtuigen, het hoogste aantal van de afgelopen tijd. Een week na de twee dambreuken in Libië zegt de VN dat twee andere dammen ook kunnen bezwijken. De autoriteiten spreken dat tegen. Volgens hen zijn de dammen in goede staat, wel zijn de pompen bij één van de dammen gezet om de druk te verlagen. Er wordt minder gebruik gemaakt van de subsidiepot voor elektrische auto's... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Meer dan de helft van de subsidiepot zit nog vol.